uur. met het NMS Journaal. Het Amerikaanse softwarebedrijf Citrix zegt snel en volgens de standaardprocedures te hebben gereageerd op een opgedoken beveiligingslek. Het bedrijf reageerde in Nieuwsuur op de gevolgen van het lek in de software, waarmee normaal gesproken op afstand wordt ingelogd op de computersystemen van een organisatie. Veiligheidsexperts vinden dat Citrix eerst het lek had moeten dichten voor ermee naar buiten te komen, maar het bedrijf bestrijdt dat. In Nederland hebben onder meer Schiphol en de Tweede Kamer Citrix voor de zekerheid uitgeschakeld. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn minstens 150 gewonden gevallen... bij protesten tegen de heersende elite. Duizenden mensen deden mee aan een mars toen er rellen uitbraken. Er werd onder meer met steden en vuurwerk naar de politie gegooid. De betogers eisen hervorming van het politieke systeem... en willen dat de corruptie wordt aangepakt. Bij een aanval van Houthi-rebellen op een militair trainingskamp in Jemen... zijn minstens 60 doden gevallen, meldt de staatstv van saudi arabië dat het regeringsleger van Jemen steunt. De gevechten met de door Iran gesteunde rebellen zijn de laatste tijd weer opgeleid. Bij de burgeroorlog kwamen volgens hulporganisaties al ruim 100.000 mensen om. Zangeres Floor Jansen heeft de Popprijs 2019 gewonnen. Die wordt uitgereikt aan een groep of artiest... die volgens kenners het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan de Nederlandse popmuziek. Jansen is zangeres van de Finse metalband Nightwish. Het Nederlandse publiek leert haar vooral kennen... dankzij het tv-programma Beste Zangers. Volgens de jury heeft ze zich bewezen als een van de beste... meest veelzijdige zangeressen van Nederland... De popprijswinnaar wordt traditioneel bekendgemaakt op festival Noorderslag in Groningen. Het weer nog, tussen de buien door klaart het vannacht wat vaker op. De temperatuur kan tot dicht bij het vriespunt zakken. Overdag eerst in het zuiden nog een bui, smiddags is het vrijwel droog... schijnt de zon geregeld en wordt het zo'n 8 graden.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 Heading to Colorado, Denver, the Temple Club, Jan 11th. 18th, I'll be in Houston, Texas. 31st, I'll be in Oklahoma. Woo! And then heading to Rise Nightclub in St. Charles, Missouri. Then off to Prague. Head over to pauloakenfold.com for all the details. Now, brand new, this is Nat Monday's extended mix of Inside. It's out now, it's on Perfecto Records. not to, not to, not to, not to, not to, not to. Green. That's a classic by Lima. Love, love, love that track.